Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Politieke partijen moeten geen valse beloftes doen in verkiezingstijd. Het Centraal Planbureau doet die oproep, oproep, nu de strijd om de meeste stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen al in volle gang is. Ze leggen uit waarom ze alle politieke partijen nu oproepen om samen naar oplossingen te zoeken. Omdat er heel veel moet gebeuren in Nederland. Er zijn problemen die eh, opgelost moeten worden. In ieder geval in de ogen van veel mensen. Veel mensen maken zich zorgen. Ehm, en goed bestuur en een betrouwbare overheid is daarbij van cruciaal belang. Veel praten en weinig oplossen gebeurt volgens het CPB vooral over zorg en migratie. Nog meer dan 160 mensen in Texas worden vermist na de zware overstromingen van afgelopen weekend. Daarbij zijn tenminste 110 mensen om het leven gekomen. Er is nu een noodnummer geopend voor families waarop ze vermisten kunnen doorgeven. Intussen zijn reddingswerkers langs de rivier op zoek naar slachtoffers en overlevenden. Een grote natuurbrand bij Marseille in Frankrijk is nog altijd niet onder controle. Tenminste 400 mensen zijn daar geëvacueerd, want het vuur komt inmiddels tot aan de rand van de stad. De brand brak gisteren uit in een gemeente verderop. Er wordt voorlopig niet van en naar Marseille gevlogen... en ook rijden er een stuk minder treinen. Meer dan 100 mensen zijn licht gewond geraakt. En Zweden en Duitsland zijn door naar de kwartfinales van het EK voetbal. Duitsland won van Denemarken met 2-1 en Zweden van Polen met 3-0. Commentator Ragnar Niemeyer keek die laatste wedstrijd door een oranje bril... want het zou kunnen dat Zweden een van de volgende tegenstanders wordt van de Nederlandse vrouwen. Wat hebben ze een kansen gehad, want zij zijn ze er ontzettend slordig mee omgegaan. En ik ben toch wel heel benieuwd. Dit elftal met veel kwaliteit als het eh, klaar is. Mocht Zweden in deze groep eh, winnen en mocht Nederland tweede worden. Wat kan Oranje dan tegen een tegenstander van dit formaat? Oranje speelt vanavond de tweede groepswedstrijd tegen Engeland. En het weer nog. Vanochtend nog wolken, maar later steeds meer opklaringen.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 Volgend jaar gaan opnieuw meer leerlingen naar Joodse middelbare scholen in Amsterdam. Volgens het Centraal Joods Overleg komt dat door groeiend antisemitisme. Joodse leerlingen zouden zich niet meer thuis voelen op reguliere scholen. In Texas worden nog zeker 161 mensen vermist na de overstromingen van vorige week.